Mariette Krol met het NOS Journaal. Defensie gaat schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van twee militairen... die in Afghanistan zijn omgekomen. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden. Aldert Poortema en Wesley Schol kwamen in 2008 in Oeruzgan om het leven. Schol werd door eigen vuur geraakt... toen hij tijdens felle gevechten probeerde om zijn dodelijk getroffen collega Poortema in veiligheid te brengen. Vorig jaar bleek uit interne documenten die door de Telegraaf naar buiten werden gebracht dat ze werden gedood na een serie vermijdbare fouten. Hun nabestaanden stelden daarop Defensie aansprakelijk. De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog met ruim 4,5 procent. Dat is de sterkste stijging in ruim 10 jaar. De waterschappen verwachten dit jaar zo'n 3 miljard euro meer te innen. En dat geld is nodig om de gevolgen van de natte winters en droge zomers op te vangen, zeggen ze. Ook de zuiveringsheffing voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog. Voor het tweede jaar op rij heeft een reclame van de staatsloterij de Gouden Loekie gewonnen. Het filmpje met egeltje Freddy in de hoofdrol werd de afgelopen avond in Amsterdam bekroond... met de prijs voor beste reclamespot van 2019. De publieksprijs werd voor de 25e keer uitgereikt... en zo'n 51.000 tv-kijkers brachten dit keer hun stem uit. En in Salt Lake City hebben de Nederlandse schaatsters... hun wereldtitel op de teamsprint geprolongeerd. Femke Kok, Jutta Leerdam en Letitia de Jong reden een wereldrecord. Rusland werd tweede en Polen derde. Ook de Nederlandse mannen prolongeerden hun wereldtitel op de teamsprint. Daidane Tap, Kai Verbij en Thomas Krol eindigden als tweede... achter de Canadezen, maar die werden gedisqualificeerd.